Hij wil eerst zien wat er precies in de wet staat. Op het partijcongres sprak een grote meerderheid zich afgelopen weekend uit tegen de strafbaarstelling van illegaliteit. Partijleider Samsom zei toen dat hij de motie hierover niet zal uitvoeren. Volgens Kolen ging Samson met zijn afwijzing tekort door de bocht. Een Amerikaanse kleuter heeft zijn zusje van twee doodgeschoten. De moeder was thuis in Burksville in Kentucky. Ze zegt dat ze hooguit drie minuten buiten was. Het jongetje schoot zijn zusje dood met een speciaal 22 kaliber kindergeweer. Dat had hij gekregen toen hij vier was. Het vuurwapen stond in een hoek van de kamer en de familie zou niet hebben geweten dat er een kogel in zat. In het centrum van Rotterdam hebben zo'n 500 linkse demonstranten uit verschillende landen meegelopen in een 1 mei betoging. Er was veel politie aanwezig om ongeregeldheden te voorkomen, maar het bleef rustig. Bij de demonstratie waren verschillende buitenlandse organisaties aanwezig die in eigen land verboden of omstreden zijn, zoals de PKK. Als Ajax zondag kampioen wordt in de eredivisie... wordt de ploeg dezelfde dag nog gehuldigd naast de Amsterdam Arena. Dat heeft burgemeester Van der Laan gezegd. Van der Laan zei dat een huldiging op maandag ook een optie was... maar vanwege de troonswisseling en de activiteiten op 4 en 5 mei... wil hij maandag niet opnieuw een beroep doen op de politie. Ajax speelt zondag thuis tegen hekkensluiter Willem II. Bij winst is de Amsterdamse ploeg landskampioen. Het weer vanuit het zuiden raakt het bewolkt. In Limburg kan wat lichte regen vallen.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 Oh, oh, oh I just wanna feel this moment. Cristina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está rica. From the tallest building in Tokyo, long way from them hallways. Filled with O's and O's, oh they counting always. Real fat all day.